uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft acht medewerkers geschorst of buiten functie gesteld. Ze zouden in hun vrije tijd harddrugs hebben gebruikt of in bezit hebben gehad. Ze worden verdacht van plichtsverzuim. De acht agenten zitten voorlopig thuis in afwachting van een onderzoek. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of de acht zaken met elkaar samenhangen. Een politieman uit New York is na vijf jaar alsnog ontslagen... vanwege de dood van Eric Garner, een zwarte man. Garner werd in 2014 aangehouden omdat hij illegaal sigaretten verkocht. Hij verzette zich en werd door de agent in een wurggreep genomen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zaak leidde tot veel beroering in de VS... en op sommige plaatsen braken rellen uit. Eerder deze maand leidde een tuchtzaak tot het advies de agent te ontslaan. De korpsleiding heeft dat advies nu overgenomen. Voor een strafzaak is er niet genoeg bewijs. De hoogste baas van de federale gevangenissen in de VS is ontslagen vanwege de dood van Jeffrey Epstein, de multimiljonair die werd verdacht van mensenhandel en kindermisbruik. Epstein pleegde ruim een week geleden zelfmoord in zijn cel. Hij werd onvoldoende in de gaten gehouden omdat de gevangenis kampt met personeelsgebrek. De twee bewakers die Epstein hadden moeten controleren zijn met verlof gestuurd. De locatiedirecteur is overgeplaatst. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK in België opnieuw niet weten te winnen. De tweede groepswedstrijd tegen Spanje eindigde in 1-1. Het enige Nederlandse doelpunt werd in de zesde minuut gemaakt door Kaya van Maasakker. Een minuut later schoot Spanje de gelijkmaker al binnen. Zaterdag bleef Oranje tegen gastland België ook al steken op 1-1. Woensdag spelen de hockeyvrouwen hun derde en laatste groepswedstrijd tegen Rusland. Het weer, steeds meer opklaringen, maar lokaal nog kans op een bui. Minima vannacht tussen 11 en 14 graden. Morgen periode met zon, maar ook stapelwolken. En in het noorden mogelijk een bui.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 ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Niet over liefde of een goed boek. Identiteit of hoog. Niet overrecht of steeds weer krom. Of algoritmes tot aan de horizon. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie of landverraad. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden licht Klimaattransitie of de grenzen dicht. Niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Of een vega burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij, of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa rassen haat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Gewoon een liedje dat nergens over la la la la la dat laadbloeiers een eh, kans van slagen hebben, dat eh, bewijst eh, Van Piekeren. Want het liedje dat nergens over gaat, <laughs> heeft inmiddels ook de landelijke zenders al weten te bereiken. Dus wat dat gaat, helemaal oké. welkom bij deze alternatieve FM van deze donderdag 15 augustus. Want het is, is, weer zover. We hebben weer een uitzending. En hij staat weer in het teken van een reguliere uitzending. Ehm, over Van Piekeren gesproken, laatbloeiers, Ze begonnen ook een aantal jaren terug. In 2012 hadden ze geloof ik het, eh, hadden ze een album uitgebracht. En eh, toen eh, had het schijn van zoiets van het is nu of nooit. En uiteindelijk ja, is het een beetje traag op uh, gekomen. En is dit toch wel eigenlijk wel een beetje een hoogtepunt. Want als je goed naar de tekst luistert, dan, ja, dan is het gewoon briljant gevonden door Jan van Piekeren. ze noemen het Utrecht Ticana. Dat is dus een beetje een variant van Amerikanen, maar dan op Utrechts. Eh, band is, eh, nou ja, eh, af en toe met sessiemuzikanten. Maar het hoofdzakelijke duo is Jan van Piekeren en Johan Fransen. Want eerst heten ze nog Fransen en Van Piekeren. Maar nu heeft ze besloten om dat toch maar aan Van Piekeren op te hangen. Goed, deze uitzending staat ook weer in het teken van wat werk wat we nieuw hebben binnengekregen. Ja, zeker. Um, Eden and the Wild met Dreamer. Die ehm, gaan we straks draaien. Morgen komt er op eh, YouTube een, een, ja, een clip van deze song. En ik kan al verklappen dat eh, volgende maand, dat, eh, dat zal niet lang meer duren... want het is geloof ik ergens begin september, komen ze met een EP. En dat heet Homeground. Dat is het, de EP die ze dus uit gaan brengen. Daar hangen ze dus een aantal dingen aan op vandaag binnengekregen. Altijd dank voor eh, Johannes en Olga Taal, de hofleveranciers als het gaat ook om de live muziek. En dat er wat aan gaat eh, zitten komen, dat is één ding wel wat duidelijk is. Eh, we zijn met, met een aantal dingen bezig en er is er al één die toegezegd heeft. Alleen dubbele datum. Dus dat moet nog eventjes ja, een beetje rechtgebreid worden. Dat eh, is één. Twee is dat er ook nog... Ja, dat is eigenlijk min of meer oud. Maar eh, in ieder geval zijn we wel op tijd voor het album... wat eh, verderop in deze maand... nee, komende maand gaat verschijnen. Aan het eind van de volgende maand verschijnt weer de nieuwe album van Soyo. Ken je ze nog? Jazeker. Donata Kramers is een van de twee leden. En we kennen die nog van de periode Ubrich... samen met Marnix Dorenstein en Chris Kok winnaars van de Grote Prijs van Nederland 2012 categorie Bands. Daar eh, kennen wij eh, Donata Kramars van. En zij eh, is met No Soyo ook weer actief. 27 september dus komt hij uit. Nu even weer de actuele kant van de het tvm. Hier is Lizzie V met Borderlines. I never watch the news. Then I crack million. I never had a lot to lose You wanna see what I got I don't give a damn But I know what I like I'm not like everywhere you've been And I'm not afraid to feel this small Cause a little something pushes all across the border to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark, no, I'm not afraid of you. That's small. Cause a little something pushes on across the. board. sinds eh, een aantal eh, weken hebben wij geloof ik ook een eh, wat ochtendprogramma bij ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort, soms moet ik er <laughs> even een beetje op letten. dat zijn Walter en Ger, die, die doen dat afwisselend. nou weet ik niet precies welke, op welke dagen de een zit en op welke de ander. Ik geloof dat, dat Ger op dinsdag en de donderdag zit. En Walter op de maandag en de woensdag. Eh, ik uh, reik eh, deze graag aan. Want ja, dat is een, toch wel een nummer wat je zeker in de ochtenduren wel zou kunnen aantreffen. En bovendien, er zit een link in met iets wat wij volgend jaar hopen te organiseren. De Formule 1. En waarom? Omdat ik altijd weer de donkere wolken boven iets zie samenpakken wat milieubeweging heet. Eh, niet dat ik er nou tegen ben, maar ze zoeken dan altijd weer een beetje de grenzen op. En dat vind ik altijd vervelend voor de mensen die er een beetje plezier aan eh, willen, willen beleven. En eh, ja, ik <laughs> begrijp mij in enigszins op glad ijs. Maar ja, aan deze kant zit een natuurliefhebber, maar ook een sportliefhebber. Dus ik heb zoiets van, nou jongens, een beetje gas terug. Dan kunnen wij gewoon volgend jaar gewoon drie dagen feestvieren in de duinen. Dus dan hebben we ook een beetje dat we Max Verstappen hier in de duinen kunnen aansluiten beschouwen. En kortom, dan hoort eh, dit soort eh, nummers eh, er zeker bij. The Last Wave, we kennen ze nog, Marcus en ik dan, van de Rob Akda wordt geloof dat ze in het seizoen van 2017-18 hebben meegedaan. Eh, exacte voorronde, dat moet je mij niet vragen, want dat eh, heb ik niet meer helemaal helder. Daarvoor Lizzie V en Borderlines. Ehm, over toch heel wat eh, leuke dingen gesproken. Deze draaien we ook al een, een tijdje. Hij is wel heel erg bijzonder. De Ego van Rufaida. Tomorrow is another day. You just take whatever you need used to yourself, and everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. Tomorrow is another day, If you just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. Cause friends are just friends the one wasn't the one. can become in the end. Everything you've lost again, again. Cause friends are just friends, and the one wasn't the one. Cause we waited time to get away. Memories, only you and me. Watching satellites shoot across the sky as we drive off and take the car wherever we wanna go. Let's just see how far we get it on down the road. And where we'll sleep tonight, we don't need to know as long as the feeling's right can take it slow. wanna go Let's just see how far we get it on down the road And where we'll sleep tonight No, we don't need to know As long as the feeling's right Well, we can take it slow ja, is ook eh, weer iets eh, wat wij eh, op ons bordje hebben gekregen. Tenminste, dat is een beetje ook aangereikt door Revenge Records van Marloes Hoogendoorn die, die, dat, die daarmee kwam. Scott en Young met Slow. Daarvoor hoorden we Ego. Uh, er zijn burgemeesterskinderen en burgemeesterskinderen. Om even de actualiteit... er is er één die maakt muziek. En een ander die stapt een, een of ander wrakwoonbootje in. En die gaat gewoon met een alarmpistool en die slaat op de vlucht. Dus ja, dat zijn dan eh, eventjes eh, voor, <laughs> voor de mensen thuis van eh, de verschillen. want Rufaida Abu Taleb, want zo heet zij volledig, is de dochter inderdaad van... En die is dus creatief bezig. ik weet niet, Marcus van Dam is inmiddels ook weer gearriveerd in de studio. Want ja, ik bedoel maar, burgemeesterskinderen en burgemeesterskinderen, om maar even wat, wat te noemen ik heb het eh, volledige nieuws niet gevolgd. Nee, maar, oké, eh, maar goed. Ik, heb het eh. idee dat ik weer een nieuwsfeitje heb gemist. <laughs> nou, nee, dat gaat over de, de zoon van de burgemeester van Amsterdam. Die was een beetje stout eh, geweest. Die, eh, die ging eh, ergens met vriendjes op pad. Dan zijn ze op een gegeven moment ergens in een baldadige bui... ergens bij een een of andere woonboot... die, die al onbewoonbaar is verklaard. En dan zijn ze een beetje binnengestapt. En dat vond oma Gent niet heel erg leuk. Nou ja, meegenomen naar het, naar het bureau, om het dan maar zo te zeggen. En vervolgens wordt de initialen of eigenlijk helemaal niks gezet in het politiesysteem. Je kent dat wel, hè? Want alles moet eh, bijgehouden worden in systemen. En als er op een gegeven moment een eh, zoon van een burgemeester in het systeem komt... Ja, dan, wordt het, eh, dan ligt het zo bij de Telegraaf <laughs> op straat. Dus, maar goed, je kan zeggen wat je wil over, over dit soort zaken. Maar ik bedoel ermee, ik maak even de link naar Rufaida Abu Talib. die maakt dan wel iets positiefs in, in die zin. Want die is gewoon creatief bezig en maakt muziek. Begrijp je hem? Dat, Jazeker. Dat was de link. Nou, weet je ook weer hoe dat eh, verhaal zit. Tik het maar in. Femke Halsema. Dan eh, kom je alles uh, tegen over wat het zoontje van Femke Halsema heeft uit, uitgevreten. Goed, dat was even het actuele werk hier bij Alternative FM. Eh, door met de muziek. Want eh, we hebben natuurlijk ook nog eh, leuke jazz van Lilith Merlo. Want ook zij heeft een nieuw materiaal, Prepping Man. What does she do that I don't do? What does she cook that didn't serve you? Must be that thing in the bedroom. I politely refuse. I like the way you look next to her. far, But I can't help but wonder why It's her instead of me It seems I'm only prepping man For the girl they go for in the end I'm happy to have fixed you up But I feel I'm running what you want to? Do you hear what you want to? You probably like how she needs you, how she triggers so soon. I like the way you look next to her when you hold her tight in your arms, so firm. But I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm only prepping man. fixed you up, but I feel I'm running out. instead of me It seems I'm only prepping men For the girl they go for in the end I'm happy to have fixed you up But I feel I'm running out of luck Where does love go? All my girls say no was like us when we are yeah. we kennen ze nog eh, van een tijdje terug. En eh, de band komt eh, volgens mij ook uit Utrecht. Net als Van Piekeren, want daar, daar komen ze vandaan. En eh, ze zijn bezig om iets in de stijgers eh, te zetten. Een tournee. Een album release tour. Dat eh, willen ze gaan doen. dat zal vanaf oktober zijn beslag gaan krijgen. Dus er zit ook gewoon een zware album aan te komen van Figgy. Ehm, Echo Utrecht. Daar begint het allemaal. Dan Simplon Groningen. vervolgens naar Merlijn in Nijmegen. Sinetol in Amsterdam. Dat is hier dus in de buurt. En de V11 in Rotterdam. Dat is voorlopig lijstje ga kijken op eh, hun eh, Facebookpagina... dan weet je ongeveer wel waar het eh, op uit draait. Prepping Man hoorde je daarvoor van uh, Lilith Merlo. En dat bracht de tijd op... nou, het is al bijna weer drie minuten over half negen. Dus gaan we weer vrolijk verder.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 Eh, Joost Billevante zei dat ooit nog eens een keer tijdens het optreden. Wat zie je, wat wil nou je... Nou ja, ik denk, nou krijg ik de vraag. Hoe lang kan ik mobieltje uit? Het leek me nou echt... Nou ja, goed, ik voelde me aangesproken. Voelde jij je aangesproken dan? Ja. Wat, hoezo? Nou, omdat ik omdat mensen mij ook altijd zeggen van ja, je, bent altijd eh, je laptop aan je mobiel en wat dan ook gekluisterd. Ja. Maar ik ken best lang zonder dat ding. Niks lekker uh, dan een eh, vakantie dat, waarbij dat, dat, ding in de hoek kan gooien. Ja, dat geloof ik graag. Want eh, kijk, beste luistervrienden. Kijk, Marcus zit in de IT. Dat heeft zijn reden. Dat is de reden waarom die soms nog wel eens vaak op zo'n smartphone eh, zit. En misschien ook wel op een laptop. En dat heeft alles te maken. Omdat hij vanwege zijn werk een aantal van die servers eh, eh, in de lucht moet zien te houden. Ja, niet alleen dat, maar dus ik moet je ook voor deze omroep en voor ons radioprogramma in de lucht houden. Dat bedoel ik dus. Kijk, en dan lijkt het dus alsof het gewoon van ja, waarom is die altijd met zijn snuffert op de mobiele laptop en noem maar op. Dat heeft daarmee te maken. Ja, werk. Juist. Gaat dat altijd door? Ja, eigenlijk gaat het altijd door. Zeker als je daarnaast je eigen bedrijf hebt waarmee je streaming en dat soort dingen doet. Dan ah, gaat het werk eigenlijk altijd wel door. Het is een continuing story. Eh, heb jij broers? Nee. Leuk bruggetje naar de volgende nummer. Anke Timmer is dit. dezelfde genen en van dezelfde Soms op een eiland of in een weiland met drie teentjes op een rij. Kijk, iets hier is voor nu When I was 12 years old, a cabin in the woods, a beauty by my side. This redhead wife of mine would be the sweetest thing you've ever seen. And now she stands in front. tired Eh, wordt het omschreven. Eh, um, ehm, en ze komen morgen met de clip Dreamer. Maar vandaag hebben wij eh, gewoon uh, zeer weg even gevraagd aan de band... via onze vrienden van JOT Agency of het allemaal mogelijk was om dit te kunnen draaien. En dat mocht. Dus heb je vandaag gewoon een vette primeur geworden. Wie zijn dat? Eden en De Wild. Die band is eh, min of meer een beetje ontstaan eh, rondom de Eindhovense singer-songwriter Aiden. En wie schuilt daarachter? Dat is Diederik van der Brand, eh, onder andere. En hij vormt die band samen met Rob Cornelissen, Cox, Dieben en Daan van der Vorst. Ehm, Homegrown, dat wordt de, de EP. En die, die zal binnenkort ook uitgebracht gaan worden. Dat gebeurt op 6 september. Dan eh, kun je dus ook eh, dat eh, gaan verwachten. Daar staan meer nummers op, waaronder ook dit nummer Dreamer. Daarvoor hoorden we Anke Timmer met Broers. We hadden dus net Colin Hoover, die het, heb je kunnen zien tijdens de, de Horizon Tour. Maar er was er nog één, één dame die ook daarop te zien was. En dat was Eline Man. En dat nummer dat heet See strict than I was. Too scared to let love do what love does. He accidentally set on oh my watch and stated I'm on time in so many ways. Oh. He always cracks me up with shit like this. Hanging like bro SS since 06. But this vibe of tonight is feeling different and new. room. If I wanna be bold, I gotta action. There's a voice in my head that says I have to. Feel this moment is season. Uh, now that the stars are right above. Even The best suppressor of the feeling Reliquids miscible to form a solution Chicken out and it leads to confusion again oh. My soul is trapped inside and needs to be freed Guess my ambiguity got the best of me He knows exactly how want to be bold, I gotta action There's a voice in my head, says I van het eh, album Exilio. Daar hebben ze dat, dat hebben ze heel handig eh, gedaan. Af en toe even gewoon een eh, teaser gemaakt. Dat is een beetje zo'n plaagstootje om te zeggen... nou, dat komt eraan, komt eraan. En dan af en toe hier en daar nog eens even een singeltje uitgebracht... zoals deze Read Me Stories... Maar wij zijn wel heel erg uh, verguld geweest dat, dat, dat ze hier geweest zijn. Bij ons in de studio. See zit met uh, Elene Man. Elene Man moet ik eigenlijk zeggen. Die afgelopen weekend ook bij de Horizon Tour te zien is eh, geweest op Ameland samen met eh, Colin Hoeven. Ehm, over reizen gesproken tot aan het nieuws van 9 uur hebben we er nog eentje klaarstaan. En dat is eh, deze van de reisgenoot. En dat nummer dat heet Station. Iedereen wil weg tijd voorbij. Poorten geven richting en poortjes een verplichting aan. Ik kijk omhoog en knijp mijn ogen dicht voor de verlichting. Koffers rollen, mensen hollen, ergens naartoe of juist er vandaan. Misschien had ik met haar mee moeten gaan. maar ik ben hier blijven staan. Ik sta besluiteloos op het station. Ik kan alle kanten op. Ik sta besluiteloos op het station. Ik kan alle kanten, alle, alle, alle kanten op. Ik luister naar gesprekken voor de helft hoofdgesprekken met mezelf. Een stem de ontevreden mensen over werkzaamheden. En ze gaan weer naar beneden waar het eten wacht.